Ik kan er niet meer tegen. Het is nou de laatste keer. Ik heb lang genoeg gezwegen. Laat me maar gaan. Laat mij met rust en loop naar de maan. Ik kan het alleen.